Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders zijn wel even uitversoepeld. Meer dan de helft vindt het niet oké dat het kabinet de coronaregels zo snel heeft versoepeld. Blijkt uit onderzoek van INO e Research. Al is het achteraf makkelijk praten natuurlijk. Een paar weken geleden dachten we er nog heel anders over. Want een maand geleden was uh, ongeveer twee derde voor versoepelingen. En net als het kabinet stond er eigenlijk heel erg achter. Eh, en nu zien we dat bijna 80% zegt nou vooral niet verder versoepelen of zelfs verder aanscherpen. Dus die stemming is volledig omgeslagen. Vooral ouderen willen weer strengere maatregelen. Maar ook jongeren hebben begrip voor de regels. Maar 3% wil van alle maatregelen af. Thuiswerken in coronatijd. De meeste mensen vinden dat goed te doen, maar moeders met jonge kinderen wel iets minder dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat uitgezocht. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben... en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het Mediapark in Hilversum wordt vanaf morgen hoogstwaarschijnlijk een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren en kofferbakken van auto's doorzoeken... Het heeft te maken met de dreiging rondom Irtuel Boulevard. Het programma is daarom verhuisd van Amsterdam naar Hilversum. En een pilletje slikken. Niet om hard te gaan op een feestje, maar om om te kunnen gaan met traumatische herinneringen. Dat zou binnenkort zomaar een gewone behandeling kunnen zijn. Voor mensen met posttraumatische stress die heftige ervaringen hebben gehad, zoals in een oorlog. Ze hebben soms hele heftige flashbacks waardoor ze niet meer goed kunnen functioneren. Vaak proberen patiënten hun herinneringen weg te drukken, maar dat helpt niet veel, zegt deze onderzoeker. En het lijkt nou net dat zo'n middel als MDMA de gelegenheid geeft om op een hele zachte manier... zonder die hele nare, angstige herbeleving... die, die je uiteindelijk maakt dat je die wil wegdrukken... om daar weer mee eh, als het ware een soort vriendschap te sluiten. Blijkt enorm effectief. Mensen zijn al na drie behandelingen met MDMA... in combinatie met therapie van hun klachten af. Het weer langs het oosten en in Limburg blijft het nat vandaag. Zeker helemaal in het zuiden kan een hoop regen vallen. Het wordt 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm touch ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Oh, yeah, that's it, that's it, that's it.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 Is anyone gonna go dance pretty little bottle done of blood. So the dun dun on a bitty bottle dun dun dun dun dun dun dun. Skidly dun. man, on my did it. dancing in the garden. Is anyone gonna go dance up on the roof?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 by the cover, they can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap, cause nowadays things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless. With desire, desire. me pueda elevar el la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un Ya yo le di toda la posi Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar.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 Een kwart vindt dat de versoepelingen van eind juni juist wel konden. De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw gedaald voor het vierde kwartaal op rij. Vooral in de grote steden daalden de huurprijzen door het wegblijven van expats vanwege corona. De lockdown in de Australische stad Sydney is met twee weken verlengd. Dat maakte de premier van de deelstaat New South Wales bekend... nadat er 97 nieuwe coronabesmettingen waren gemeld. Het weer, vooral langs de oostgrens en in Limburg, periode met regen.